Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Premier Rutte komt eerder terug uit India voor een kabinetsberaad over de MH17. Minister Blok van Buitenlandse Zaken laat weten dat de bevindingen van het Joint Investigation Team morgen in de ministerraad worden besproken. En Rutte wil daarbij zijn. Blok noemt het een ernstige constatering en een belangrijk stuk van de puzzel dat het onderzoeksteam concludeert dat de boekraket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald afkomstig was van het Russische leger. In Spanje zijn politici en zakenlui tot zware straffen veroordeeld voor corruptie. Het gaat om een schandaal rond de conservatieve regeringspartij Partido Popular, dat al jaren voortsleept. De partij liet zich betalen door zakenmensen die in ruil daarvoor opdrachten kregen toegespeeld. De ondernemer, die wordt beschouwd als het brein, moet 52 jaar de cel in. De voormalig penningmeester van de partij kreeg 33 jaar cel en 4 miljoen euro boete. Premier Rajoy, die moest getuigen in de zaak, zegt dat hij niets afwist van de corruptie. ABN AMRO is getroffen door een DDoS-aanval. Daardoor zijn internetbankieren, mobielbankieren en de website niet bereikbaar of erg traag. Ook betalingen via Ideal lukken mogelijk niet, meldt de bank op Twitter. De aanval begon rond 11 uur. Bij een DDoS-aanval wordt de server bestookt met dataverkeer... Doordat hij dat niet aan kan, lopen de systemen vast. Abian AMRO zegt dat het niet is gehackt en dat de gebruikersdata van klanten veilig zijn. De nieuwe coalitie van GroenLinks, SP, PvdA en D66 die Amsterdam gaat besturen, heeft zijn akkoord gepresenteerd. Het college van acht wethouders wil de stad groener en duurzamer maken en de auto terugdringen. In elk geval in de binnenstad. Ook wil het bestuur 150 miljoen euro reserveren om Amsterdam de komende vier jaar versneld aardgasvrij te maken.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 Dus eh, vandaag mag ik het nog een keertje waarnemen voor hem. Dit programma met heerlijke muziek uit de vier decennia popmuziek. De jaren 50, 60, 70, 80 en soms wat, nog wat recenter. In ieder geval, het staat garant voor heerlijke muziek. Past onderdeel natuurlijk. De nieuwe binnenkomers uit de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. Is er maar één vandaag. Ja, het is niet anders. Ik kan er ook niet meer van maken dan dit. Goed, laten wij van start gaan. Nou, lekker kan het zijn om met Rita Franklin eh, te beginnen met de originele opname van Think uit 1970 eh, van eh, het album Rita Now. Ja, dat, daar, daar kwam hij vanaf. Later zou het nummer nog een keertje dunnetjes worden overgedaan. In de film The Blues Brothers. Maar ik, ja, die vond ik ook leuk trouwens. Die swingt ook als een trein. Maar deze vind ik toch net iets, iets ja, weet ik, toch iets lekkerder. Maar goed, wie ben ik? het volgende nummer kent u allemaal. Denk ik. Als u vroeger een regelmatig luisteraar was van Radio Veronica. Dan kent u dit allemaal. Want Veronica gebruikte dit stuk regelmatig. De Grunchy Canola Suite. Het orkest van Percy Faith. Thank you van het programma Sangria. Op zondagmiddag was dat altijd een eh, live programma vanaf het schip van Radio Veronica. En het was, eh, het, was het orkest van eh, Percy Faith. En we gaan nu naar een ander liedje. Een liedje dat heel oud is al. volgens mij van Les Paul en Mary Ford. Als ik, het niet, als ik me niet vergis hoor. Maar nu in de hele leuke uitvoering van Emmylou Harris. Mr. Sandman. En dat midden op de dag. Mr. Sandman. Emmylou Harris. De dame eh, als nou zeg maar, koningin van de country muziek. Met prachtige liedjes. en grote hit gehad natuurlijk met Celia Vie onder andere. En eh, nog veel meer mooie liedjes. Ik heb een paar LP's van in de kast staan. Ik vind het een zalige zangeres. Mr. Sandman. We gaan naar de eh, Engelse top 40 van 50 jaar geleden. 24 mei 1968 dus om precies te zijn. En daarin kwam nieuw binnen die Association. Met, eh nou moet ik even kijken hoor. Time for Living, ja, zo heet het. I kicked off my shoes. The Association, eh, een bandje dat eh, in de jaren 60 wel meer had. Hits had met onder andere eh, het nummer Windy bijvoorbeeld. Was een van de grootste hits van hun. En dit heette Time for Living. Kwam niemand binnen op nummer 35 van de Engelse top van precies 50 jaar geleden. En eh, nou, dat Bart een man is met een zeer uiteenlopende smaak voor muziek... dat, eh, dat blijkt altijd weer uit dit programma. Want je komt echt elke, eh, elke soort, elke vorm kom je tegen. Zo ook dit weer. Prachtig liedje van Peter Gabriel. En ik vind het heerlijk om dit allemaal te mogen aanhoren en te presenteren. Salisbury Hill. ik uit begonnen als de eh, frontman eh, van de progrockband eh, Genesis. En daar stapte hij op zeker moment uit en nam Phil Collins zijn plaats over. En ging Peter Gabriel zelf solo-platen maken. En dat leidde tot grote hits. Zoals bijvoorbeeld dit Salisbury Hill. Later ook nog een keer Sledgehammer. En natuurlijk ook nog een keer die prachtige plaat met Kate Bush. gewoon, dan ben ik even de titel kwijt. Jongen, jongen, wat is dat toch erg. Dat ik af en toe gewoon zo'n titels vergeet. Eh, don't Give Up. Ja, dat was het. Don't Give Up. Schiet weer naar binnen. Goed, oké. we gaan verder met Paul Enka. En eh, die kennen we ook allemaal. Hello Jim. Dat was de titel. What do you say? Remember my love. Well, I lost her yesterday. Hey, tell me, Jim. What's new with you? You found another girl. Well, I hope she'll be true. Jim, you can't trust them. And don't even try. Or you'll lose her like I did to some other guy. Keep one eye on her and the other on him. I speak as a buddy. I'm telling you, Jim. Tell me, pal. What's your girl's name? That's very funny. Cause my girl's was the same. Uh, Diana was... Eh, zit ik het helemaal verkeerd te vertellen. Uh, Diana was een van zijn eerste grote hits natuurlijk. Puppy Love heeft hij geschreven. En hij is ook verantwoordelijk voor de Engelse tekst van nummer My Way. dat de, eigenlijk van oorsprong Frans nummer was. En dat heeft Paul Anka de, Engelse tekst van gemaakt. En dit heette dus Hello Jim. En dat we van de hak op de tak springen en dat er van alles langs langskomt in allerlei verschillende stijlen bewijst. Volgende nummer weer. The Nice. Eh, de eerste band van Keith Emerson, voordat hij naar Emerson Lake en Palmer ging. En die gigantische hits hadden met onder andere America. En ook met dit nummer. En dat verbaast wel eens, want het is toch best wel eh, vrij lastige muziek. Maar het, kwam, het, was, het was een hit. Ja, Country Pie. En Brandenburg's Concert nummer 6. Live uitvoering daarvan. Hier zijn ze, The Nice. applaus, applaus. Ja, het was een, eh, live opname, eh, dit stuk. Het komt van een, eh, van een album dat heet de Five Bridges Suite. En dat, of Five Bridges, en dat, zo heette het album. Dat was een live opname gemaakt van The Nice, bestaande uit Keith Emerson op orgel. Voornamelijk, natuurlijk staat hier keyboard, maar hij speelde voornamelijk orgel in deze band. Verder Lee Jackson op basgitaar en Brian Davison op drums. Oorspronkelijk was ook David O'List er nog bij, maar die uh, verliet de band na de, voor de opnames uh, van... Uh, even kijken hoor, eh, na de opnames voor Ars Longa Villa Brevis verlaten. Waarna ze als, de band dus als trio verder ging. En uh, dit uh, na deze, deze plaat eh, zou Keith Emerson op een gegeven moment ook eh, de pijp aan Maarten geven. En doorgaan met Emerson, Lake en Palmer. Nou, dat, bekend, verhaal is bekend, zal ik zeggen. Niet waar? Ja. Goed, gaan wij door met Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman. begon begonnen als uh, eh, Dr. Hook en de Madison Show. En eh, toen hadden ze een prachtige LP die zo heette. En waar onder andere de nummers eh, Sylvia's Mother en Undercover of the Rolling Stones en, op stonden. En later ging Dr. Hook eens een eentje door en werd hij ook wat commerciëler. En werd het When I'm in Love with a Beautiful Woman. Van Dr. Hook naar de Moody Blues. Het is slechts een klein stapje. En Had to Fall in Love is het volgende nummer wat wij van deze legendarische Engelse band gaan draaien. Met natuurlijk Justin Hayward als zanger. Jawel. en um, ehm, Had to Fall in Love. Band die natuurlijk al jaren bestaat, die Moody Blues. Ooit begonnen als een beetje rhythm and blues band met onder andere Danny Lane. Maar toen die eruit ging, toen kwamen die andere gasten erbij. Eh, die, die, die onder andere Justin Hayward. De bekendste formatie is natuurlijk Justin Hayward als zanger en gitarist. Verder Graham Edge, John Lodge en Ray Thomas en Mike Pinder. Dat waren eigenlijk de belangrijkste mensen. Later eh, zijn er een aantal mensen uitgegaan en <clears throat> hebben ze nog steeds doorgespeeld, maar met andere bezettingen. En ik heb ze zelf een jaar of wat geleden nog eens een, twee keer toe, tot twee keer toe live gezien in, eh, in de toenmalige Heineken Music Hall. En het waren geweldige concerten. Moody Blues dus en Had to Fall in Love. Dan gaan we verder met Leonard Skinnerd. En uh, een nummer waar je bepaalde gedachten bij kunt hebben. Maar goed, het heet... Sweet Home Alabama. Een typische zogenaamde redneck song. het is eigenlijk best een lekker nummer hoor. Als je het zo hoort. Hè. Muzikaal zit het allemaal verdomd lekker in elkaar. Maar als je de tekst hoort. Dat is dan toch weer een beetje minder. Want het, het was eigenlijk een beetje een soort eh, muzikaal oorlogje. Tussen, eh, tussen Neil Young en deze band. Neil Young kwam eh, naar aanleiding van gebeurtenissen in Alabama, wat nou niet een van de prettigste staten van Amerika is. Zeker niet op het, wat, als het om apartheid en dat soort dingen gaat. Rasgelijkheid. Uh, ehm, gelijkheid de Neil Young kwam met een liedje met Alabama, You Got a Weight on Your Shoulder. Naar aanleiding van een gebeurtenis daar. En eh, daar reageerde dus uh, Leonard Skinner op met deze plaat. Eh, Sweet Home Alabama, waarin uh, I hope Neil Young sang about her. En I hope Neil Young will remember. Southern men don't need him around. Nou, dat was natuurlijk een statement. En Neil Young kwam daarna weer met, zijn, <laughs> met de opvolger daarvan, Southern Man. Nou, leuk dus, maar het is wel ja, een tekst een beetje, een beetje redneck-achtig. Je weet dat, dat is niet de prettigste groep in het zuiden van de Verenigde Staten. Dat uh, toch wel behoorlijk racistische figuren en zo allemaal. Goed, eh, eens even kijken. Nou, we gaan verder met, na dit gaan we verder met... Oh, we hebben nog een stukje. Nashville Cats van de Love and Spoonful. Nashville cats play clean as country water. Nashville cats play wild as Mountain Dew. Nashville cats been playing since they's babies. Nashville cats get work before they're too. Well, there's 1,352 guitar pickers in Nashville. And they can pick more notes than the number of ants on a Tennessee ant hill. Yeah, there's 1,352 guitar cases in Nashville. And anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will. Yes, I was just 13. You might say I was a musical proverbial knee high. When I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky high. And the record man said, Everyone is a Yellow Sun record from Nashville. And up north here ain't nobody buys them. And I said, But I will. And it was Nashville Cats playing cleans country water. Nashville Cats playing Wilds Mountain Dew. Nashville Cats been playing since says baby. two. Well, there's 16,821 mothers from Nashville. All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will. Because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville cats play Queen's Country Water the Nashville Cats playing wild as Mountain Dew. Nashville Cats been playing since they's babies. Nashville Cats get work before they're too picky. a secret anymore. Oh no, no, it wasn't so long ago that you told me you loved me so. Then you went and said goodbye and found another guy. denk ik zomaar. Johnny Kidd en the Pirates waren dit. Never Get Over You. En van Johnny Kidd gaan we weer naar iets heel anders. Dat is het leuke van dit programma. Je springt echt van de hak op de tak en er komt van allerlei moois voorbij. Zoals nu, Alison Moyer. Houd liedje van Billie Holiday. The Old Devil Could Love. you. You lost inclination. I'm in deepest, deepest, deepest, deep water. Deep water. You gave me understanding. You gave me all. And I need your helping hand. I'm in deepest, deepest, deepest. Nou, Alison Moyer was dit Grapefruit met Deep Water. Even naar de klok kijken. Ja, het kan nog net. <clears throat> Het kan nog allemaal net. Tot het nieuws van, eh, van drie uur gaan wij naar... Ja, we gaan wel eigenlijk heen? Ja, naar de Hoe natuurlijk. I'm Free. Uit, rock, uit eh, Tommy, hè? Ja. I told you what it takes to reach the highest high. You'd laugh and say nothing's that simple. But you've been told many times before, Messiah's pointed to the door. No one had the guts to leave the temple. I'm free. I'm free. het komt eh, uit de rock opera eh, Tommy. En eh, dat heet dus I'm Free. Tot besluit het eerste uur. Zult hem niet helemaal mee kunnen horen.